Drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De verantwoordelijk directeur voor het onderhoud bij tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Volgens het bedrijf neemt directeur Van der Zanden hiermee de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van de benodigde vergunningen voor lopende projecten. Old Fjell Terminals Rotterdam kwam dit jaar diverse keren in het nieuws... door ongelukken en overtredingen van de milieuwetgeving. Er bleken geregeld gevaarlijke vloeistoffen te zijn weggelegd, zoals stookolie, benzine en fosforzuur, zonder dat dat was gemeld. Verder heeft het bedrijf dwangsommen opgelegd gekregen... wegens gebrekkig onderhoud, gevaarlijke situaties voor het personeel... en tekortkomingen aan de brandplusinstallaties. De Pakistanse president Zardari heeft de minister van Textiel Makdoum Shahabuddin voorgedragen als nieuwe premier. Dat melden Pakistanse media. Deze week verklaarde het Pakistanse Hoge Rechtshof premier Gilani ongeschikt. Deze Gilani was veroordeeld voor minachting van het hof... en iemand die is veroordeeld kan in Pakistan geen openbaar ambt uitoefenen. Vannacht droeg president Zardari Shahabuddin voor. Morgen stemt het parlement over de benoeming. Shahabuddins partij, de Pakistanse Volkspartij... heeft een ruime meerderheid in het parlement. De Nationale Postcode Loterij is niet van plan om zes mensen 2500 euro te betalen. De loterij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter... die vandaag bepaalde dat de loterij de deelnemers moet betalen. Dit omdat het bedrijf hen had misleid. De zes die de zaak aanspanden wonnen met een code in een brief... een bedrag van 2500 euro. Maar nadat ze de bon hadden ingestuurd ontvingen ze niets. Volgens de loterij ging het in de betreffende brief slechts om een kans om dit bedrag te winnen. Dat zou op de achterkant van de brief staan. Volgens de rechter werden de mensen misleid. De voorwaarden op de achterkant van de brief kwamen niet overeen met de inhoud ervan. Het weer. Vannacht droog, overdag wordt het 22 tot 25 graden.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 I could tell you how heb ik ze niet eh, deze nacht. Je <laughs> kunt luisteren naar de stem van Dolly Parton. En die alleen haar stem was te horen, ook die van Chris Christofferson en Jeremy Jordan. Het is een nieuwe single, het liedje dat heet From Here to the Moon and Back. En dat hoort bij een film. En die film die heet Joyful Noise. En als je ehm, de muziek wil bekijken die je net hebt gehoord... From Here to the Moon and Back, dat kan. Want er staat namelijk een... Eh, opname, een televisieopname van Dolly Parton in de, de, David Letterman Show... waarin ze dit liedje zingt, From Here to the Moon and Back. Dus eh, daar kan je Dolly Parton zien. Op de hoge hakken met haar blondeerde haar en haar eh, lange roodgelakte nagels. <laughs> Dolly Parton dus. Still going strong. Tweede deel van de nacht ging anders, waarbij we één sterfgeval te melden hebben gemaakt worden. Een Frans chanson, een chanson dat je dadelijk gaat horen. Een Frans chanson, dat klinkt dubbel op. Dat heet een pleonasme. Chanson is altijd Frans natuurlijk. Eh, je krijgt straks een chanson te horen. En dat is in het kader van een Engelse acteur die is overleden. Dus dat wordt interessant. Coldplay en Princess of China. Dat is een bekend nummer van het meest recente album van Coldplay. Milo Zailoto. Maar misschien heb je het al gehoord van dat eh, nummer... is op dit moment ook een akoestische versie uitgebracht. Once upon a time, somebody ran, somebody ran away, saying as fast as I can, I got to go, I got to go. Once upon a time, we fell apart. You hold it in your hands, you two halves of my heart. Ramadan is heel apart en ik vind het eh, erg goed gedaan. Je hoorde een mengeling van eh, traditionele Afrikaanse muziek met westerse popmuziek. Werd gedaan door eh, Amadou en Mariam, een duo. Een jongen en meisje die elkaar in 1974 hebben leren kennen... op een blinde instituut in Mali, want daar komen ze vandaan, Mali. Ze zijn dus allebei blind en in 1974 toen hebben ze elkaar ontmoet. Ze ontdekten bij elkaar de muzikaliteit. En onderhand heeft zich dat ontwikkeld tot wereldroem. Amadou en Mariam en in dit nummer, Duku Badia... werden ze bijgestaan door de ook hele populaire zanger Santi Gold. De nacht ging het anders bij de VARA op Radio 1. Ik neem je mee naar de film. Ik neem je mee naar 1956. De musicalfilm The King and I. Whenever I feel afraid, I hold my head erect and whistle a happy tune so no one will suspect I'm afraid. While shivering in my shoes, I strike a careless pose and whistle a happy tune, and no one ever knows I'm afraid. The result of this deception is very strange to tell. For when I fool the people I fear, I fool myself as well. I whistle a happy tune, and every single time, the happiness in the tune convinces me that I'm not afraid. Make believe you're brave, and the trick will take you far. You may be as brave as you make believe.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 You just put your lips together. succes van dit moment. hoorde de rapper Rida. Hij komt uit Florida. Florida. Zo noemt hij zich dan uiteindelijk. En dat hitparade succes dat heet Whistle. Daarvoor hoorde je uit de musical The King and I van Rodgers and Hammerstein... A Whistle Happy Tune. En dat werd gezongen door Marnie Nixon. En deze versie die ik je niet hoor, die komt uit de filmversie van eh, The King and I. Maar als je de film ziet, dan zie je daar de actrice Deborah Kerr het nummer zingen... Maar dat is niet de stem van Deborah Kerr. Deborah die kan kennelijk niet zelf uh, zo goed eh, de wijs houden. En die heeft dat keurig laten nasynchroniseren door een echte zangeres. En dat is dan Marnie Nixon. En die hoorde je dan ook hier eh, in de nacht het anders bij de varen op Radio 1. A Whistle a Happy Tune. Uit 1956 was dat. Nog meer fluitplaten. Dit is uit 1967... Thunder, Billy Muller. Zo weet hij officieel, maar hij werd bekend onder de naam Whistling Jack Smith... en vreubelde dit in elkaar. I was Kaiser Bill's Batman. Zelf is die niet te horen als kunstfluiter. De fluiters die je hoorde, dat waren leden van de Mike Singers uit 1967. En als we het over kunstfluit hebben, mag deze man ook niet ontbreken. Bijgestaan door Rogier van Otterlo en zijn orkest Jean toet Tielemans... kwam er in dit nummer niet aan te pas. Maar je hoort hem wel op de gitaar. En je hoort hem kunstfluiten, Jean Toets Stielemans, Mondharmonica spelen, dat lukt hem nog steeds. En gitaar spelen lukt hem ook nog steeds. Maar dat kunstfluiten, dat lukt niet meer op de 90-jarige leeftijd. Dus daarvoor eh, kan hij de spieren niet meer eh, goed krijgen. Maar wat wil je ook? 90 jaar en dan nog steeds op het podium staan. Doe het maar eens na. Jean Toets Stielemans, je hoorde hem hier in 1973 met... Eh, de tune van de film Turks Fruit. Een kassucces destijds met eh, Rutger Hauer en Monique van der Ven op het witte doek. Jean-Toet Stielemans, hierbij gestaan door eh, misschien wel de beste eh, dirigent en muziekarrangeur... die Nederland de afgelopen decennia heeft gekend, Rogier van Otterlo. Nog één fluitmars in dit geval, en dat komt ook uit een film. muziek uit een film uit de jaren 50 uit 1977... The Bridge on the River Kwai, met daarin de muziek van Mitch Miller. De Colonel Boogie March, die kon je beluisteren. En een koor dat volledig fluiten. <laughs> er was een mannenkoor die je kon horen, ook weer apart. <laughs> Mitch Miller, die zorgde voor de muziek in deze film. Althans voor een gedeelte, in ieder geval bij deze Colonel Boogie March. Beroemde plaat steeds een groot hitparade succes voor eh, Mitch Miller. Zo dan de fluitjes. Laat je weer een fragment horen uit de VARA-archieven. 31 mei jongsleden in de vroege ochtend. Te gast bij het ochtendprogramma van Giel, Sabrina Starke. zo klonk Sabrina Starke op de vroege ochtend van de 31ste mei in de 3FM-studio. Want zij was de muzikale gast bij het ochtendprogramma van Giel. Je hoorde Sabrina Starke met het nummer eh, This Time. Afgelopen maandag overleed op 65-jarige leeftijd Brian Hibbert. Brian Hibbert was eh, acteur. En als acteur richtte hij samen met een aantal andere acteurs ooit een a groep op. Die hebben ooit een hit gehad met een nummer van Yazoo Only You. Maar ik laat je The Flying Pickets, dat was de naam van die a cappella groep... Eh, ik laat je een ander nummer horen van die Flying Pickets. Een chanson. Spécial et les célibataires, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous les peu fendus, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle qu'on descend tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, sa foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sous des mains malentendus, on vit toujours des moments défendus. c'est comme ça. Tellement si fin quand elle si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, Elle m'a touché, ses foutus. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, ses foutus. sous des traces incarnées. Et moi je rêve du geste défendu, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si fort quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. qui tue. Elle a tiré la première, a touché, ses foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle a touché, ses foutu. helemaal a cappella. Een voorzichtige ritmische begeleiding zit er bij hem heel fraai gedaan. Zeker voor een Engelse band als een chanson zingen. Les yeux, revolver van Marc Lavoine. Dat kon je beluisteren van de Flying Pickets met in de hoofdrol. De liedzang. die was namelijk van Brian Howard. Afgelopen maandag op 65-jarige leeftijd overleden. De Flying Pickets, die ooit een hitparade succes hadden... met een nummer dat bekend werd van Yazoo in 82. Die uitvoering laat ik je nog eens een keer horen van Only You. above. It's like a story of love. 80 Je hoorde de stem van eh, Alison Moyer en het synthesizerspel van Vince Clarke. De twee die vormden samen Yazoo in de jaren 80. En dit was een succes van hun 82. Je hoorde het gezelschap met Only You. En dit is een band die eh, komt uit België. In Nederland ook populair. En dan denk je misschien, nou ja, daar zal het wel weer ophouden. <laughs> Een beetje België, een beetje Nederland. Nou, dat vergis je. Ze zijn bekend in eh, heel Europa. Op dit moment zijn ze zelfs in Moskou. Daar gaan ze morgen optreden. En daar blijven ze nog even. Maar volgende week komen ze ook naar Nederland toe. En volgende week dan zullen ze ook optreden in eigen land. Dan staan ze op Rock Werchter. En ze staan op Rocking Park in Nijmegen. Hier is Deus. Lumberjacks looking out for trees. Chopping days out of centuries. But you'll get them on their knees. Cause they ain't so tough. I heard things about him. The dark sea is a callous host. From North Pole to Pacific coast. Pure blood is the Viking's toast, but his heart will cry if he goes without it. And the sirens always sing. The chants from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will bring. make hearts ever of those that go. The sweet call of the distant shore. They don't know what they're wishing for. If they knock on the devil's door, they better make sure they got someone to say. Everybody has a life to fill. They hate waiting and they can't sit still. And what is time but something to kill until there's nothing left and the night has the last laugh. They all lucky ride only takes a few. Why have a soul when it's yours to lose? You gotta pick your fights, you got work to do. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. In the minds, they're never late, cause they ain't no one that is waiting for them. And the sirens all will sing. The chance from heaven not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever of those that go. Spanish have a word for this. An abandon that they can't resist, but they're not so tough. I heard things about them. Some say that they're running away from what and where, now they wouldn't say. On your old turf, you cannot stray, but you can get lost trying to find your way home. A first, The sails will shiver, the promises will burn. The heart will quit. Deo's uit België. Morgenavond dus tot optreden in Moskou. En als je daar niet bij kan zijn. Volgende week uh, vrijdag dan zijn ze te zien en te beluisteren... op de velden van Rock Werchter. En een dag later, zaterdag 30 eh, juni... dan kan je Deo's aanschouwen op eh, Nederlandse bodem. Dan zijn ze namelijk een van de attracties op Rocking Park in Nijmegen. dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well. Reno van 11 jaar geleden van de CD Reveal. En de band bestaat niet meer. En de onderlinge leden zijn inmiddels iets voor zichzelf begonnen. Pieter Buck bijvoorbeeld, die mede-auteur is van dit eh, hele fraaie All the Way to Reno. Van hem komt binnenkort een nieuwe cd uit. De eerste solo-cd van de man. En via internet kan je al eh, luisteren naar de single die daarvan afkomt. Onder de titel 10 Million BC. Ik heb het gehoord, maar dan ja dan hoor je de gitarist van R.E.M. Maar dan mis je toch die stem van Michael Stipe. Hm. Het is niet anders. Dit is ook nieuw. Het is van Beck, heeft het opgenomen in Nashville. En dat is te horen. I just started hating. Just starting to see the light of day. Some people say one thing but act the other way. Sooner or later, they give themselves away. I just started to see light of day. just started hating people today. I just started wanting to kill someone, and I don't. just started hating some people today. Rick and Floyd and Randy better run away. Randy. Some others I don't even think I have to name. Cause I just started opgenomen in eh, Nashville. Dit I Just Started Hating People Today. Je kon luisteren naar nieuw materiaal van uh, Beck. De single die de voorloper gaat worden van een album in dezelfde sfeer. Zo dadelijk, Freddy Fontaine met het eh, laatste nieuws. Maar tot die tijd wel even iets uit het uh, archief Het grote Giel-archief.